Die conclusie trekt TNO na een onderzoek en opdracht van de ministers Kramer en Van der Hoeven. Shell wil CO2 opslaan in een gasveld onder Barendrecht. Het kabinet zag daar wel wat in, maar de gemeente Barendrecht is tegen. In een ander onderzoek concludeert de Milieudienst Rijnmond dat de opslag in Barendrecht geen veiligheidsrisico's oplevert die normen overschrijden. Verder heeft het RIVM gekeken naar eventuele psychische klachten van buurtbewoners. Volgens het instituut zijn die niet te voorspellen. Het kabinet hakt later de knoop door over het project. In Antwerpen is een crimineel aangehouden die anderhalf jaar geleden was ontsnapt uit de gevangenis van heer Hugo Waard. Het is Gwenette M. die tot zeven jaar cel is veroordeeld voor drugshandel, zware mishandeling en valsheid in geschriften. Een maand na zijn veroordeling wist hij met behulp van buitenaf, wist hij met hulp van buitenaf te ontsnappen. Toen de Belgische politie hem gisteren aanhield, had hij een vals Nederlands paspoort bij zich. De 35-jarige Marta moet nu het restant van zijn straf uitzitten. Hij wordt niet extra gestraft voor de ontsnapping. De website marokko.nl gaat strikter toezien op wat er op de site wordt gepubliceerd. Het is de bedoeling dat vanaf 1 januari discriminerende, beledigende of haatzaaiende teksten binnen een uur worden verwijderd. Die toezegging heeft minister Van der Laan van Integratie gekregen van de exploitant van Marokko.nl. Op die site, maar ook die van Marok.nl, vonden onderzoekers haatzaaiende citaten. Marok.nl heeft de controle al aangescherpt en Marokko.nl belooft dat zo snel mogelijk ook te doen. De sites krijgen subsidie, maar die wordt dit jaar beëindigd. Dat was al eerder besloten en heeft niets te maken met de discriminerende teksten, schrijft Van der Laan aan de Kamer. Het weer, wolkenvelden, maar ook enkele opklaringen en overal droog.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 If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. Three dice CeeLo, three card Marley. Labor Day parade, rest in peace, Bob Marley. Sad Statue of Liberty. Long live the World Trade. Long live the King, yo. I'm from the Empire State.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 ZFM.